5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Door het hele land hangen de vlaggen met de rugzak weer uit. Kijk, hey. Zo'n 200.000 scholieren keken vandaag de hele dag zenuwachtig naar de telefoon voor het verlossende belletje. Voor de meesten was er uiteindelijk goed nieuws. Het ging best goed en ik dacht van ja prima, laat dat belletje maar komen. Ik was meer vooral van eh, wanneer komt het nou, maar ik wist de uitslag wel redelijk zeker al. Nou, ik was wel gestrest hoor. <laughs> ja, ik vond het heel eng. Ook met corona achterstand van vorig jaar. Maar het is gelukt! <laughs> Voor sommigen, zoals Linde uit Utrecht, werd het een minder feestelijke dag. Helaas eh, ben ik nu nog gezakt op 0,1, want ik eh, sta gemiddeld nog op 5,4. Maar ja, ik eh, ga dus nu Engels en wiskunde B ga ik nog herkansen. En dan hopen op 2 juli op een hele goede uitslag en dat we dan wel mogen slagen. Ook de bekendste middelbare scholier van ons land, prinses Amalia, is trouwens geslaagd. Cum laude voor het gymnasium. Voor sommige VMBO'ers blijft het nog even spannend. Zij horen pas over een kleine week of ze zijn geslaagd. In Oostenrijk wordt al anderhalve week gezocht naar een jongen uit Zeist. Rida van 19 raakte vermist tijdens een bergwandeling. De hulpdiensten in Oostenrijk hebben al gezocht. Ook helikopters deden daaraan mee, maar zonder succes. de familie doet een oproep of misschien iemand anders met ervaring in de bergen nu kan helpen. Ja, misschien leeft hij nog. Dat kan. Hè? We hebben eerder voorbeelden gezien dat mensen na twee, drie maanden nog steeds leven, soms nog wel langer. Dit, dit, is onze laatste strohalm. En hoe duur het ook is, dat eh, maakt niet uit. Dat eh, gaan we bekostigen. Er zijn nog wel vrijwilligers in Oostenrijk met speurhonden op zoek naar Rida. De politie in België heeft in een bos een rugzak vol kogels gevonden. Waarschijnlijk is die van de voortvluchtige militair Jurgen Konings. De rugzak lag niet ver van de plaats waar zijn auto stond. Konings nam een lading zware wapens mee van een legerbasis... en bedreigde een belangrijke Belgische viroloog. Hij zit al weken ondergedoken. Ajax-keeper André Onana kan eerder aan de slag dan gedacht. Hij moest een dopingschorsing van 12 maanden uitzitten, maar een hoger beroep is daar drie maanden van afgehaald. In de urine van Onana werd bij een controle een verboden middel gevonden. Hij zegt zelf dat hij per ongeluk het verkeerde pilletje had gepakt. En het weer nog, een mix van zon en een paar stapelwolken. Het is 21 tot 28 graden. Morgen wordt het maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn nog steeds minder rijstroken beschikbaar in de Koentunnel... maar dat levert weinig vertraging op. Wel een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam...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 She had Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts. Lot of parts were missing. Curvy like a cursing. Virgin and a vixen. That's the kind of girl he wants. But he forgot. the same. good.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 Turncoach Vincent Wevers heeft een kort geding aangespannen... omdat hij mee wil naar de Olympische Spelen in Tokio. Hij mag niet mee, omdat wordt onderzocht of hij zich schuldig heeft gemaakt... aan grensoverschrijdend gedrag. Het aantal beschikbare operatiekamers in ziekenhuizen neemt steeds verder toe. Inmiddels is 79% van de OK's weer in gebruik, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Twee weken geleden was dat nog maar 66%. Op vliegbasis Leerwarden heeft een naakte man maandagnacht flinke vernielingen aangericht. Hij klom over het hek en vervolgens in een voertuig.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 Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud.